Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de man gevonden die vorige week na zijn vrijlating uit de gevangenis direct drie mensen doodschoot, onder wie een politieman. De verdachte, Raoul Moat, werd twee uur geleden klemgeleden in Rodbury in het noorden van Engeland. Sinds acht uur vanavond wordt er onderhandeld. De verdachte houdt volgens getuigen een vuurwapen tegen zijn nek. De politie kan hem neerschieten, maar wil hem levend in handen krijgen. Sinds hij een week geleden zijn ex, haar vriend en de politieman doodschoot... was er een enorme klopjacht naar hem op gang gekomen. In Rothbury mogen de mensen hun huis niet verlaten... zolang de gewapende moot niet is gearresteerd. Het stadje wemelt op dit moment van de politiewagens en media. De president van Turkmenistan zet de deur op een kier voor een vrije pers. Tot nu toe zijn er in de vroegere Sovjet-republiek alleen staatsmedia. Maar president Bedi Muhamedov wil daar verandering in brengen. Ook overweegt hij meer partijen toe te staan en zijn land open te stellen voor de buitenwereld. Van 6.481 moslimmannen die omkwamen bij de val van Srebrenica is nu de identiteit vastgesteld. Zondag is het 15 jaar geleden dat de Bosnische Serviërs Srebrenica veroverden. En daarbij zijn waarschijnlijk meer dan 8.000 moslimmannen omgebracht. De meeste van hen zijn teruggevonden in massagraven. De Internationale Commissie voor Vermiste Personen is al jaren bezig de botten te identificeren. Dat gebeurt aan de hand van DNA, dat wordt vergeleken met dat van nabestaanden. Enkele honderden stoffelijke overschotten die onlangs zijn geïdentificeerd... krijgen zondag een herbegrafenis in Potocari, een plaatsje bij Srebrenica. Bij het Soccer City Stadion in Johannesburg is zondagmiddag een oranjeplein. Dat is voor fans die een kaartje hebben voor de WK-finale wedstrijd van Nederland tegen Spanje. Het feest barst er om half drie middags los. En zes uur later begint de wedstrijd. Omdat Oranjeplein op het stadionterrein ligt, kunnen er alleen mensen met een kaartje terecht.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 and I've been or The one and only DJ Dion Sydney. Yes, thank you. That would be lovely. Come on. to the south, back it back and bring it back to the south, back it back and bring it back to the south, back it back and bring it back to the south, back it back and bring it back to the south, back it back and bring it back to the south. To your system. Don't matter where you're going. So take a bow to the here now. And your vision will be showing. I met people like you before. They've been telling me the same thing. But this is not enough, I want more. Should be more than entertaining. I want to know want to know if you got what it takes. I want to know. I want to know if you got what it takes.